Jelle Visser met het NOS-journaal. Premier Rutte zegt dat er niets onbehoorlijks is gebeurd in de ministerraad... toen er gesproken werd over de toeslagenaffaire. Bij het opstellen van dat feitenrelaas is niets onoorbaars vreemds gebeurd, al dus Rutte. RTL Nieuws meldde gisteren dat de ministerraad in 2019 bewust de Tweede Kamer niet de gewenste informatie wilde geven over de toeslagenaffaire om zo hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden. Veel partijen willen een spoeddebat over de kwestie. Volgens Rutte krijgt de Kamer uiterlijk begin volgende week een brief. Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum van Echt in Limburg... zijn gisteravond zeven gewonden gevallen, van wie twee zeer ernstig. Een bewoner van 24 is opgepakt. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden naar het asielzoekerscentrum gestuurd. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Zo'n 80 Nederlandse militairen zijn gisteren al naar Afghanistan vertrokken... terwijl de Tweede Kamer pas vandaag over hun uitzending debatteert. Volgens demissionair minister Bijleveld moesten de militairen eerder vertrekken... omdat hun geplande vlucht van vandaag niet door kon gaan en er was geen alternatief. Bijleveld benadrukt dat de militairen pas na het Kamerdebat worden ingezet. De extra troepen worden ingezet voor de beveiliging van de 160 Nederlandse militairen... in de Afghaanse stad Mazar-i sharif die daar de Afghaanse veiligheidsdiensten trainen. Studieschulden moeten worden geregistreerd bij het bureau kredietregistratie. Dat vindt de autoriteit Financiële Markten. De registratie moet voorkomen dat mensen een hypotheek krijgen die te hoog is. Volgens de AFM komen huishoudens geregeld in de problemen vanwege hoge hypotheeklasten... en zijn verstrekkers niet op de hoogte van de studieschuld. Uit onderzoek blijkt dat 15% van de starters de studieschuld niet opgeeft bij het aanvragen van een hypotheek. Het weer, vanochtend kans op een lokale mistbank. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag schijnt af en toe de zon. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 12 graden.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 Maar het is waar. Jij ben jij en ik ben ik en dat gaat niet meer veranderen. Er is geen middel tegen, niet daar zit hij dan. Van hartzeer wordt je taai. Eén rondje, nog één domme zet. Het wiel een laatste draai.